Naar buiten alle buiten zoeken wij de zielen, wij de wielen, wij. die muzikant. Dan is zomer in het land. Dudo Jo klinkt zijn lied, Dudel could go